van het minimumloon inhouden. De minister wil dat de komende vijf jaar in stappen afbouwen. Volgens Van Heijum zitten er voordelen aan het regelen van huisvesting voor werknemers... maar ontstaan er in de praktijk ook onwenselijke situaties. Zo raken arbeidsmigranten dakloos als ze hun baan verliezen. Sinds het ingaan van het staakt het vuren op 19 januari... hebben hulporganisaties 10.000 trucks met hulpgoederen Gaza binnen kunnen rijden. Dat blijkt uit een rapportage van de VN. Het zijn er dagelijks ongeveer 555 en dat is minder dan de 600 per dag die waren afgesproken. Volgens Hamas bemoeilijkt Israël de toelating van meer vrachtwagens. Dat roept de internationale gemeenschap op om druk op Israël uit te oefenen. In Tunesië is de belangrijkste oppositieleider Rachet Ghanouchi veroordeeld tot 22 jaar cel... voor het ondermijnen van de veiligheid van de staat. De 83-jarige leider van de islamitische partij Ennahda zat al twee jaar vast. Aanhangers van Ghanouchi spreken van een politiek proces. De Griekse overheid heeft de noodtoestand uitgeroepen op het eiland Santorini. De populaire toeristenbestemming werd in een week tijd getroffen door honderden onderzeese aardbevingen. De zwaarste daarvan was gisteravond en had een kracht van 5,2. De schade blijft vooralsnog beperkt, maar een groot deel van de 15.000 inwoners en seizoensarbeiders is inmiddels vertrokken naar het Griekse vasteland. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weer meer bewolking vanuit het oosten. De minima liggen rond het vriespunt. Morgen is het bewolkt en droog, bij zo'n 4 graden. Maar door de matige tot krachtige oostenwind voelt het aan als ruim onder nul. Dit was het NOS Journaal.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 in uur nummer 2. En dit keer gaan we het eh, vanaf uur 2 doen... wat betreft de terugblik van de Rob Agda Award. Je hebt net eh, kunnen luisteren naar de nieuwe single van Lemon met Tune In. In dit uur, in die tweede uur dus, van Alternative FM... een terugblik op de tweede voorronde... waarin aandacht voor de eerste twee die op die avond optraden... en dat zijn de Captain en Theo Arts. Na alle optredens hoor je ook de interviews en we sluiten af met muziek van dit tweede uur. 行。 wij zijn de captain. En we vinden het echt heel erg leuk dat we hier mogen zijn vanavond. De energie zit er al goed in, maar zijn jullie klaar wat meer energie te geven nog? Ik wil mensen zien dansen. jullie mogen allemaal wat meer naar voren komen ook. Je staat heel ver weg. Kom naar voren. jullie wel. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws voor jullie. Het slechte nieuws is, we hebben nog maar één nummer voor jullie. Het goede nieuws is, we hebben nog een nummer voor jullie. En voor wie ik nog niet heb zien dansen, ik wil het zien gebeuren. Als het een klein beetje. Even die heupjes los. Een beetje mosje vooraan, mag, mag ook. Wat je wil. Heel erg bedankt, organisatie van Rob Acta, dat we hier mochten zijn. En ik wens jullie nog een hele fijne avond vanavond. out of the distance. is eh, ook eh, Tom Lig even gearriveerd eh, in het foyer. Maar ja, een voormalig winnaar moet je natuurlijk ook even zijn tijd gunnen dat hij ook wat erover kan zeggen. <laughs> met Kiki praten we over de Captain. Want de Captain is een band en die komen niet uithalen, Maar waar komen ze dan wel vandaan? ja, oorspronkelijk komen we allemaal uit de omgeving Herengewaard. Ja. ja. Eh, dat, is een, eh, dat is een eindje uit de richting natuurlijk. Maar eh, <laughs> omschrijf even de, het verhaal van, van de captain. wat, wat voor muziek moet ik aan denken? Ehm, nou ja, ik denk dat in zijn algemeen zou ik het omschrijven als, als, als post-punk, punk rock. Ehm, maar ja, de invloeden kwamen een beetje van alle kanten. Ik kwam heel erg uit de indie rockhoek en uh, een van de jongens kwam weer heel erg uit de classic rock. En eh, de andere hielden weer meer van punk, postpunk. En ik denk dat we heel veel invloeden samen hebben gegooid. En daar gewoon lekker ons eigen sausje overheen gooien. En ja, in welk hokje moet je nu dan stoppen? Ja, dat, eh, dat mag het publiek bepalen, denk ik ook. Eh, nu bij de Rob Akda wordt. Maar als ik aan in Gewaard denk, ik, dan denk ik aan JC Complex. En dan denk ik niet aan Julius Caesar Complex, maar aan Jongerencentrum Complex. Is, klinkt dat een beetje bekend in de oren voor de captain? Ja, dat is de thuiswedstrijd. Dat is wel een plek voor waar het daar bij ons in de omgeving eh, begint. Voor ons in ieder geval. We hebben er vaak gestaan, leuke avonden gehad. Eh, we hebben een keer uh, eh, een bij Mixteam Contest gewonnen daar. En ja, dat is zeker een bekende plek voor ons allemaal. Ja. Hoe, is eh, de captain dan verzeild eh, geraakt eh, bij de Rob Hakda ehm, nou, we hebben een tijdje geleden ehm, gespeeld bij Sound of Haarlem. En ik woon zelf in Amsterdam. En ja, we zagen het voorbij komen. Ik denk via een advertentie of zo. En wij dachten, ja, weet je, gewoon inschrijven. Het leek ons superleuk. En het is gewoon een poging waard. En het is gelukt, dus nu staan we hier. Ja. Ehm, is dat dan eh, misschien iets waar je dan op een gegeven moment ook als de captain... want jullie zijn toch stevig aan de weg gaan naar timmeren. Want ja, op het moment dat wij eh, hier elkaar treffen is het 30 januari. Maar ik heb gezien, jullie gaan ook iets doen op 9 eh, februari in Sinatol. Ja, zeker. Ja, we hebben in Sinatol 9 februari een avondje samen met iSource en um, Feral. Het is dus een beetje een, een, een punkavondje. En ehm, twee, mensen die we nog, twee mensen die we nog niet kennen, maar het leek ons super vet om dat samen te doen. En dat eh, gaat gebeuren die avond. Ja, ehm, de captain is al even een tijdje nu bezig. Eh, wanneer kunnen we iets eh, van jullie zien op streamingsdiensten of wat dan ook? we hebben een paar maanden geleden ons eerste EP'tje uitgebracht. ik Mind heet het. Er staan vijf nummers op. En ja, misschien zijn we stiekem met nieuwe dingen bezig. En eh, wanneer dat verschijnt, dat, eh, dan, dan, moeten jullie het in de gaten houden. Onze Instagram-pagina, onze website, houd het in de gaten. Ik heb het nog steeds. Dankjewel. Alsjeblieft. Arts. Eh, leuk dat jullie hier allemaal zijn. Ik vind het echt eh, fucking leuk. Ehm, we gaan een paar liedjes voor jullie spelen. Het volgende liedje heet RIP. Het gaat over eh, eerlijk zijn en tegen de dierbaren of ja, de mensen waarvan je houdt. gewoon zeggen wat je denkt en zeggen wat je voelt. in plaats van dat in te houden en gewoon. Ja dat niet te doen. Uh, dus daar gaat het over. Uh, ja, het heet Drip. get him out of my the end. stars on my list. My head is empty, but I got a command that we'll be one day right time, right place. But I still do nothing, cause I'm scared to say. op gitaar. Julia op drums. Lucas op bas. En Mout op... Op vocals en samples en zo. En eh, ik ben Theo Arts. We gaan nog twee liedjes spelen. Ik wil eerst een slokje water. Thanks. it's all for fun. It's so painful to watch. Let me love, let me cry, let me have some peace of mind. Let me do the things I like, cause I don't wanna. Ik moet jullie iets vertellen. Dit is al het laatste liedje. Sorry. Ehm, ja, ik vond het echt nice. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik, eh, ja. Eh, het volgende liedje gaat over. Over. Eh, een, soort van habit. Hoe noem je dat ook weer? Ah ja, gewoonte. <laughs> Dankjewel. Gewoonte dat je. waar je aan verslaafd bent en een soort van het genereert je ook eh, liefde. En het gaat eigenlijk over verslaafd zijn aan aandacht en liefde. vooral op je telefoon. Iedereen kijkt de hele tijd op zijn telefoon. Daar ging het vooral over. Ehm, en over likes en over shit. Gewoon over dat soort dingen. Eh, dus daar gaat het liedje over. Should keep it up? Someone can't get enough. I tripping now? I don't know what I want. Are you listening to this shit? Cause I'm in the hands of your bitch. Your love, your love is like a drug. Your love, your love is like, your love. Ooh, it's like a drug. Let me have you one more minute so I won't get bored. Loving you is a distraction for not showing up. It's repeated. All I need is some sympathy just repeat it. All I need is some therapy. Love you, mom. My love, your love is like a drug. Your love. Nogmaals. Barça op gitaar. Ilja op drums. Lucas op bas. Mout op focus. Ik ben Theo. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga nog uh, laatste stukje spelen en dan... Eh, ja. ja, eh, muziek op de achtergrond. We zitten nog steeds in de foyer. Maar inmiddels is een ander aangeschoven. En dat is Theo Arts. Met een Z. En inmiddels heeft hij ook al één single uitgebracht. Eh, vorige week, want in de eerste voorronde speelde je nog mee met Noah Milanovi. Mhm. Ja, was echt leuk. Was, ja, eh, was lachen. Ik vond het ja, gewoon Leuk om mee te spelen en ook wel mijn, eh, mijn muziek. Dus eh, ja, wel echt leuk om mee te spelen. Ja, eh, is, is jouw muzieksmaak dan ook breed? Of ook wat je maakt? Ik denk het wel, inderdaad. Het is wel een heel specifieke... Ik hou wel van specifieke geluiden, maar... ik denk dat... Ik ben opgegroeid met een soort van oude muziek, oude soulmuziek. Door eh, vooral mijn ouders, die, die altijd, of mijn moeder vooral, die had altijd eh, gewoon één, één radio op. Die gewoon constant, elke dag volgens mij, gewoon hetzelfde loopje aanzetten Waardoor ik mm. uiteindelijk gewoon super veel oude muziek ook kende. Maar vooral gewoon het geluid onbewust heel nice vond uiteindelijk. En mm. dat heb ik nu probeer ik dat over te nemen en een beetje mijn eigen draai aan te geven. Ehm, maar daarnaast ben ik ook op mijn 16e een beetje gaan focussen. Of vond ik het heel leuk om naar hip-hop te luisteren. En eh, naar indie-artiesten die gewoon rockachtig maken. Maar wel nog steeds een invloed van soul, funk of, of, eh, of jazz-achtig. Ja. Eh, en toen dacht jij, dat kan ik misschien wel helemaal tot één mooie muzikale compositie maken. Soort van wat? Eh, ik heb denk ik de laatste twee jaar vooral, eh, vooral iets proberen te maken wat een beetje mijn, mijn geluid is en wat, eh, wat bij mij past. ja, en dat, ja, dat ontwikkelt zich altijd, denk ik. Of in ieder geval, dat, dat merk ik dat ik steeds vaker andere muziek ook luister en ook maak. Of probeer te maken. Ja. Ehm, je hebt al één single uit ja. uitgebracht. Eh, welke was dat? What is there left to say? Ja, die heb ik al uitgebracht. En eh, ik ga een EP maken. Of ik, ik heb een EP gemaakt die al helemaal af is. En die eh, gemasterd en gemixt is. Dus ik ga dat uitbrengen binnen aankomend jaar. En ik ga wat shows daar ook voor proberen te fixen. Dus dat. Ja, um, doe je opleiding ook hier in Haarlem? Ik eh, studeer inderdaad in Haarlem, in het conservatorium van Haarlem. Eh, en eh, vier jaar, ik zit nu in mijn vierde jaar, dus ik ga ook mijn afstudeerconcert aankomend jaar doen. Ja. dus wordt leuk. Ja, Echt, dus jouw agenda is eigenlijk al een klein beetje ja, redelijk vol aan het raken als het gaat om dit voorjaar. Ja, op <laughs> zich. Inderdaad, ik speel dus ook met, met veel of best wel wat andere bands. Eh en ben dus ook veel bezig met mijn eigen werk. Dus, eh, ja. Dat... wat, wat, wat vind je leuker? Uh, met je eigen werk bezig zijn? Het is, eh, het is wel spannend, merk ik. Ik ben, ik ben, ik ben, ik ben minder goed. Of ik ben best wel snel. Ben ik geneigd om meer in de achtergrond te duiken en meer, meer gewoon die gitaristenrol op me te nemen. En nu moet ik gewoon echt gaan performen. En soort van laten zien wat ik doe. En wat, ja, dat, dat, daar moet ik nog eh, ja, mijn eigen draai aan zien te geven. En soort van dat een beetje gaan vinden. Net gewoon proberen en te doen, denk ik vooral. En eh, kijken hoe mensen daarop reageren. Dus dat. Dus dat. Eh, waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Op op Theo Arts op Spotify en op uh, Theodor lagenstreepje arts op Instagram. Eh, dat, ja. Dankjewel en tot zover. Het eerste uur met de terugblik van de tweede voorronde van de Rob Akdal Award. Je hebt kunnen luisteren naar de captain. Met daarachter een interview van mij met Kiki. En daarachter weer het optreden van Theo Arts. Gevolgd weer door het gesprek wat ik met Theo heb eh, kunnen voeren. Dit uur sluiten we af met muziek. Met onder meer van Joey Vriend en Smile. Hold you for a minute, I will hold you for a little while. for so long Until you start to smile I'll take you by the hand When the stars will fade from light to black Hold you for so long Until you start to smile You may smile Turn to the sun You may smile, you may smile You may smile smile say you wanna grow old with me, but I just wanna stay young. You say you wanna get over me, and I wanna lay under you You say you don't want no more fights, but a bitch like me on your side. pictured face. I see it in a frame. She looks like a girl who can spell her name. Frozen behind glass, but her eyes forever searching for the rules of this game this game My God, have I changed? But is it for the good? Or did I start off my journey on the wrong This pain is making me old, but I'm still that little girl trying to